Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het niet naar gebieden te gaan waar het Zika-virus heerst. Volgens de RIVM kunnen zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden... hun reis beter uitstellen. Het Zika-virus komt voor in Midden- en Zuid-Amerika... onder meer in Brazilië, Suriname en Mexico. Door het virus kunnen ongeboren baby's hersenschade oplopen... of een misvormd hoofdje krijgen. Het dodental van de sneeuwstorm in de Verenigde Staten is opgelopen naar 17. De meeste doden vielen bij verkeersongelukken. Door het extreme winterweer zitten ruim 180.000 mensen zonder stroom... en het openbare leven in de getroffen regio ligt plat. In grote delen van het land is meer dan een halve meter sneeuw gevallen. Waarschijnlijk zijn de problemen in het oosten van de VS pas na het weekend voorbij. De Europese Commissie wil dat de grensbewakingsorganisatie Frontex ook in Macedonië wordt ingezet. Nu werkt Frontex alleen in EU-landen, maar de premier van Slovenië wil dat voor Macedonië een uitzondering wordt gemaakt. Volgens de Duitse krant Bild am Sonntag steunt de Europese Commissie dat voorstel. Het plan moet voorkomen dat vluchtelingen doorreizen naar landen als Oostenrijk, Duitsland en Zweden. Bram Moskowitz zegt dat de politieke partij VNL hem heeft gevraagd te pleiten voor de doodstraf. In het tv-programma Business Class zegt hij vandaag dat het voor hem een van de redenen was om op te stappen als lijsttrekker. In een reactie noemt VNL de bewering van Moskowitz volstrekte larikoek. In de Eredivisie heeft Ajax gisteravond zijn koppositie verstevigd. In Amsterdam werd het tegen Vitesse 1-0. Het doelpunt viel al na 25 seconden. Ook Rode JC won met 1-0 bij Excelsior. Verder klopte Heerenveen thuis Willem 2 met 3-1 en won Heracles met 2-1 van de Graafschap.